spoedige start. Christian Bonenbakker bij een salencentrum waar honderden Eritreërs feest vierden. Er zouden vechtpartijen zijn geweest waarna de politie de zaak ontruimde. De 300 tot 400 Eritreërs verspreidden zich daarna over het centrum van Zaandam... in afwachting van de eerste treinen. Een politiewoordvoerder kon vanochtend vroeg nog niet zeggen of de arrestaties zijn verricht. Bij steeds meer kinderen worden allergieën vastgesteld na bloedonderzoek. In de regio Zwolle steeg het aantal positieve tests de afgelopen 20 jaar met bijna 10 blijkt uit onderzoek van de Isala-klinieken. Al jaren melden zich steeds meer kinderen in Nederland met allergische klachten en nu is dat ook biologisch onderbouwd. Dat is van belang bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. Turkije heeft een noodwet aangenomen die mensen vrijwaart van strafvervolging als ze vorig jaar hebben geholpen de koeppoging de kop in te drukken. Die onschendbaarheid gold al voor overheidsdienaren en nu ook voor burgers. De nieuwe wet kan er volgens critici toe leiden dat in de toekomst makkelijk opnieuw geweld wordt gebruikt tegen tegenstanders van de Turkse regering. Een van de acteurs uit de film The Sound of Music is overleden. Het is Heather Menzies, die Louisa von Trapp speelde. Het derde kind van de zingende Oostenrijkse familie von Trapp. Ze was toen 14 jaar. De film uit 1965 won vijf Oscars en wordt nog steeds vaak rond kerst uitgezonden. Heather Menzies leed aan een hersentumor. Ze is 68 jaar geworden. Automobilisten hebben gisteravond een vrouw in een invalide wagentje van de snelweg gehaald. Ze zagen de brommobiel rijden op de A1 bij Amsterdam, reden de vrouw klem en begeleidden haar naar een tankstation. De politie prijst de automobilisten voor hun actie en zegt dat ze daarmee, met gevaar voor eigen leven, erger hebben voorkomen. Agenten hebben de vrouw veilig thuisgebracht. Het weer, tweede kerstdag, begint onstuimig met buien en veel wind. Vanmiddag is het rustiger en schijnt ook af en toe de zon, maar een bui blijft mogelijk en het wordt 5 tot 7 graden.